Een Duitse vrouw van 33 had minder geluk. Ze werd bij een lawine bedolven door een halve meter sneeuw. Kon pas na ruim een half uur worden bevrijd en overleefde het ongeluk niet. De Belgische staat moet twee vrouwen van IS-strijders en hun zes kinderen terughalen uit Syrië. Dat heeft de rechtbank in Brussel besloten. De vrouwen en kinderen zitten in Koerdische vluchtelingenkampen. Vijf jaar geleden reisden de vrouwen hun inmiddels dode mannen achterna naar Syrië. Eerder verloren ze nog een rechtszaak waarin ze eisten te worden gerepatrieerd. Nu zijn er volgens de rechtbank bewijzen dat ze in een noodsituatie zitten. En daarom moet de Belgische staat ze naar België halen. De staat kan nog in beroep tegen de uitspraak. Bij een juwelier in Maastricht zijn 150 horloges gestolen van dure merken als Cartier en Rolex. De waarde van de buit wordt geschat op 1,3 miljoen euro. Twee gemaskerde inbrekers sloegen in de nacht van maandag op dinsdag toe... Op bewakingsbeelden is te zien dat ze een ladder tegen de gevel zetten... en via de bovenverdieping naar binnen gaan. Van de daders ontbreekt elk spoor. De storing bij de Amsterdamse Noord-Zuidlijn is voorbij. Door een technische storing lag de nieuwe metrolijn een groot deel van de ochtend stil. De exacte oorzaak is nog niet duidelijk. Er zou een storing zijn geweest in het systeem dat metro's op afstand van elkaar houdt.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 En dat heb hij weer, niks dan een hoop gezeik. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk. Hey. rum drinken. Denk het aan de minnen Blijf een piraat die zich niet aan het land kan vinden. Samen met mijn hart heb ik de stad begraven. Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. Een rood kruis en de weg naar huis. Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis. Ze is mijn zogenaamde goud, liever kwijt dan rijk. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heeft gelijk.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 对吗？ kerst is. Hoor je op ZFM. ZFM. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl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 energia. kerstfeer. Ja, ja, ja, kerstfeer, kerstfeer. Heel de poos zat onder stroom. Maar ja, mijn kerstverlichting kostte maar tien piek. fijne dagen. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas My shepherd you want for Christmas, but I don't know how to wrap it, dear. It's something that you always wanted. You asked me for it all last year. I've tried so hard to wrap it, but it's shaped unorthodox. I tried it in a carton, even tried it in a box. I know just what you want for Christmas, but I don't know how to wrap it, dear what you want for Christmas, but I don't know what to put it in. I've got a lot of fancy wrappings, but don't know where I should begin. I need one hand to wrap with, another hand to clutch it. It wiggles and it squirms, it even tickles when I touch it. I know just what you want for Christmas but I don't know how to wrap it, dear. I want to wrap it up for Christmas, but I can't decide just how it's done. It should be in a pretty package. Unwrapping it It won't be a surprise, it should be a delight. It's the same one you played with last Saturday night. I know just what you want for Christmas, but I don't know how to wrap it, dear. I know just what you want for Christmas, but I can't send it through the mail because of postal regulations. You might have to go my bail. I'm having so much trouble. I couldn't be forlorn, or You should see me try to cram it in the mailbox on the corner. I know just what you want for Christmas, but I don't know how to wrap it, dear. You're really go Christmas because I got the Cadillac. I don't know how I'm gonna wrap it. May give it to you in a sack. I bathed it and powdered it and sprayed it with perfume. You may even have to chase it all around the room. I know just what you want for Christmas, but I don't know how to wrap it up. You're a little cocker spaniel pup. wenst jullie allemaal fijne dagen en...